Nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel ziet het Verenigd Koninkrijk nog liever uit de EU vertrekken... dan een compromis te moeten sluiten over het Europese migratiebeleid. Volgens de Duitse weekblad Der Spiegel accepteert Merkel niet... dat de Britten willen tornen aan de vrijheid van beweging van arbeidskrachten... binnen de landen van de EU. Het quotum dat de premier Cameron voor ogen staat... wordt in Berlijn beschouwd als een point of no return, schrijft Der Spiegel. Merkel zou een en ander vorige week op de EU-top in Brussel aan Cameron hebben duidelijk gemaakt. In de Iraakse provincie Anbar hebben IS-strijders opnieuw tientallen leden van een Soenitische stam omgebracht. In een dorp ten noorden van de stad Ramadi werden vandaag zeker 50 mensen in het openbaar terechtgesteld. Een ooggetuige zegt dat de slachtoffers in een rij werden opgesteld en één voor één werden doodgeschoten. Bij de presidentsverkiezingen in Roemenië heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid gehaald. Volgens de exit polls kreeg eh, de centrumlinkse premier Ponta zo'n 40% van de stemmen. Zijn rivaal, de centrumrechtse burgemeester Ioannis, kreeg iets meer dan 30%. Over twee weken is er een tweede ronde. De Oekraïense president Petro Poroshenko noemt de verkiezingen die vandaag in het oosten van het land zijn gehouden illegaal. Poroshenko zegt dat de verkiezingen een farce zijn, leunend op het geweld van tanks en machinegeweren. De Oekraïense president roept Rusland op om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen. De Britse jazzklarinetist Acker Blick is overleden. Bilk leerde in de Tweede Wereldoorlog klarinet spelen op een instrument dat hij had geleend van een andere militair. In 1961 scoorde hij een grote hit met de single die aanvankelijk Jenny heette, naar zijn dochter. Het nummer werd de titelsong van de BBC-serie Stranger on the Shore. Acker Bilk werd 85 jaar. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken enkele stevige buien over het land.